7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie in Indonesië heeft tijdens grootschalige studentenprotesten traangas ingezet... om te voorkomen dat het parlement in Jakarta werd bestormd. De studenten zijn boos over een nieuwe wet die vorige week is aangenomen... en die de macht van een anticorruptieinstituut zou inperken. Dus ze gooiden stenen en flessen naar de politie. Dinsdag monden studentenprotesten in Jakarta ook al uit... in een gewelddadige confrontatie met de politie. Meer dan 300 studenten en politieagenten raakten hoe gewond. Volgens de lokale politie werden minstens 90 mensen gearresteerd. Ook in andere grote steden gingen studenten de straat op. Een Egyptisch tv-station zegt dat in Cairo een Nederlander is opgepakt. Hij wordt ervan verdacht dat hij in het geheim met een drone opname wilde maken van de landelijke protesten afgelopen weekeinde tegen de regering van president Sisi. De demonstranten eisten het aftreden van de president. De inspectie heeft een VMBO-school in Heemskerk op de vingers getikt... omdat het er niet veilig is. De schoolleiding heeft de leden van een jeugdbende wel geschorst... maar verder te weinig gedaan om de veiligheid te verbeteren. De school, het Kennemer College Beroepsgericht... krijgt tot volgend jaar zomer de tijd om verbeteringen door te voeren. En de Wereldvoetbalbond FIFA wil de hoogte van de vergoedingen voor managers bij transfers aan banden leggen. De manager van de speler mag nog maximaal 3% krijgen van de vergoeding die de voetballer krijgt en de verkopende club maximaal 10%. Met ingang van het seizoen 2020-2021 wordt ook het aantal internationale huurcontracten beperkt. Dat mogen er nog maar acht zijn, inclusief de uitgeleende spelers. Twee seizoenen later wordt het aantal ook nog eens teruggebracht tot zes. En het weer, vannacht aan de kust nog buien, in het binnenland grotendeels droog.